De overtreders van het vuurwerkverbod riskeren geldboetes en celstraffen. Ze krijgen ook een strafblad. Een grote illegale raveparty in Frankrijk die gisteren begon... is nog altijd niet beëindigd. Er zijn zo'n 2500 feestgangers aanwezig. Het terrein bij een dorpje in Bretagne is omsingeld door de politie... maar binnen in het pakhuis wordt gewoon verder gedanst. Bij een eerdere poging om het feest te stoppen... werd de politie bekogeld met flessen en stenen. Ook is een politiewagen in brand gestoken. De politie wacht nu op groen licht van het regiobestuur... om te beginnen met een ontruiming. Bij een illegaal feest in een bunker in Arnhem zijn bezoekers ernstig in gevaar geweest. Volgens burgemeester Marcouch bleek er koolmonoxide in de bunker aanwezig te zijn. Als de politie niet had ingegrepen waren er doden gevallen, zegt Marcouch. Er waren ongeveer 70 feestgangers aanwezig. Het aantal bevestigde coronabesmettingen in de VS is de 20 miljoen gepasseerd. Op 9 november werd de grens van 10 miljoen besmettingen overschreden. Wat betekent dat de toename van het aantal besmettingen nog veel sneller gaat dan in het begin van de coronapandemie. De VS is het zwaarst getroffen land. Er vielen daar tot nu toe bijna 350.000 doden vanwege corona. Ook in Friesland is een besmetting met de nieuwe Britse coronavariant vastgesteld. Dat meldt de GGD Friesland. De laatste stand gisteren was dat de coronamutatie bij 15 mensen in Nederland is geconstateerd. Het ging toen om 9 mensen in de regio Rotterdam, 5 in Amsterdam en 1 in Den Haag. Het weer, het blijft bewolkt met aan de kust kans op een bui. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt.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 Southsider, not an Eastender. Tiny, I scratch that temper. Better make a girl scream like Benga. Ah, big back like Brenya. Airbnb off of Kawenga. look at them looks. What if I could? Duke Duke, we good in our hood. Hard jumping, getting me shook. Money like YMCMB. Them man ate from the END. Making news like the BBC. Off my head, you know Thank you. there. als je het naar je zin hebt. Dus zie je Gearmix 2020 is alweer een feit. Volgende week vrijdag 9 uur sharp zijn we weer bij je. Jouw vrienden van de radio. DJ Dion Sydney. DJ JK. Maar dan gewoon 2021. fijne dagen en een voorzitter.